Renate Kok met het NOS Journaal. Rusland, Armenië en Azerbeidzjan hebben een overeenkomst gesloten... om de oorlog in de regio nagorno karabach te beëindigen. De premier van Armenië zegt dat daarmee de strijd om de enclave vandaag wordt beëindigd. Zijn land was al aan de verliezende hand. De Russische president Poetin meldt dat het verdrag voorziet in een Russische vredesmacht... die op dit moment langs de frontlinie in nagorno karabach wordt gestationeerd. De president van Azerbeidzjan zei in een televisieverklaring... dat de overeenkomst van cruciaal belang is voor de oplossing van het conflict. De gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan om de enclave leiden eind september op. De regio wordt gecontroleerd door Armenië... maar hoort volgens de Verenigde Naties bij het overwegend islamitische Azerbeidzjan. President Trump heeft zijn minister van Defensie ontslagen. Op Twitter bedankte hij Mark Esper voor zijn diensten ontslag komt niet als een verrassing. Trump botste met Esper onder meer over het idee van de president om militairen in te zetten... bij het beëindigen van demonstraties tegen politiegeweld. Bij een schietpartij op een camping in Hogesmilde in Drenthe is een man om het leven gekomen. Volgens de politie zijn er verschillende schoten gelost. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd op die camping. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, zegt de politie. Ruud Brood wordt de nieuwe trainer van ADO Den Haag. Morgenmiddag wordt hij gepresenteerd. De 58-jarige Brood volgt Alexander Rankovic op... die twee dagen geleden werd ontslagen bij de Haagse club. Volgens ADO-directeur Hamdi luisterde Rankovic onvoldoende naar Martin Jol... die hoofd van het technisch hart is van de club. Het weer, de bewolking neemt geleidelijk toe. Op sommige plaatsen valt wat regen. Verder kan lokaal wat mist ontstaan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Overdag vooral in het zuidoosten wat zon, later wat buien en ook iets minder zacht.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 Ik ben flikker en ik stiep. Tipsy, dus ik bel je Annalena. Ik ben ook alleen en niet alleen, yeah. Dus Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als we leven grap is. Ik ben trouwens het probleem, forever duurt niet lang is niet de same. Jij weet ook dat music you need Thank you. go. Don't I, let go. Hold on my hand. Use it. Hold on to me. You got Hold on to my waist. You it. Don't let go of me. So good.